De VN-veiligheidsraad komt vandaag in spoedzitting bijeen om te praten over de aanval. De zes schepen met hulpgoederen werden vanochtend buiten de territoriale wateren van Israël aangevallen door Israëlische commando's. De meldingen over het aantal doden lopen uiteen van 10 tot 19. Een van de Turkse organisaties die meevoeren wordt gelinkt aan Hamas, de machthebbers in de Gazastrook. Een buschauffeur is vanochtend vroeg in Groningen mishandeld en van zijn geld la beroofd. Voorbijgangers vonden hem gewond in zijn bus en waarschuwden de politie. De chauffeur ligt met een zware hersenschudding en de gekneusde of gebroken ribben in het ziekenhuis. De overval gebeurde buiten dienst. De chauffeur was op weg naar het beginpunt, vanochtend rond kwart over vijf. De politie van Groningen zoekt naar getuigen en neemt de zaak hoog op. Na lang onderhandelen hebben vakbonden en provincies een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor provincieambtenaren. In twee jaar tijd krijgen de ambtenaren er bijna 2% loon bij. Ook krijgen ze in juni een eenmalige uitkering van een half procent. Dat heeft Cabo FNV bekendgemaakt. De cao is nog niet definitief. De vakbonden moeten de afspraken nog voorleggen aan hun achterban. De VVD wil onmiddellijk na een arrestatie beslag laten leggen op geld of bezittingen van de verdachte. Slachtoffers kunnen dan na een veroordeling meteen een schadevergoeding krijgen van de dader. Dat voorstel doet Kamerlid Teven. Nu krijgen de slachtoffers vaak niets omdat er bij de dader niets meer te halen valt. Bankrekeningen zijn leeggehaald en auto's of andere dure spullen staan allang op naam van een ander. Het weer, vanmiddag in Limburg mogelijk een bui, in het noorden enkele opklaringen en wat zon. Temperatuur van 14 graden op de Wadden tot 17